Jelle Visser met het NOS-journaal. Door een storing rijden vanochtend in de regio Rotterdam-Rijnmond geen metro's. Volgens vervoerder RET kunnen de metro's niet uitrijden... komen reizigers de metrostations ook niet binnen. De oorzaak van de storing is niet duidelijk. De RET roept reizigers op om een alternatief te zoeken... of om vandaag thuis te werken. D66-leider Kaag heeft in een lezing haar ongenoegen uitgesproken... over het feit dat er geen kabinet komt met Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ze deed dat in de H.J. Schoollezing van Elsevier Weekblad. Kaag zei dat het voor haar moeilijk te bevatten is dat de formatiepoging is mislukt. Ze schrijft dat toe aan Haags gedoe, niet aan inhoudelijke meningsverschillen. In haar lezing moest met name VVD-leider Rutte het ontgelden, al noemde ze zijn naam niet. Kaag vindt dat onder zijn leiding een schaduw over Nederland is gevallen. Als voorbeelden noemde ze de toeslagenaffaire en het niet altijd even duidelijke coronabeleid. Het is voor Syrische vluchtelingen niet veilig om terug te keren. Ze lopen het risico spoorloos te verdwijnen of in de gevangenis te belanden, zegt Amnesty International... dat de situatie van bijna 70 terugkeerders heeft onderzocht. Het rapport vormt een aanklacht tegen landen die stellen dat sommige delen van Syrië... waar jarenlang een burgeroorlog heeft gewoed, veilig zijn. Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 zijn meer dan 12 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is overleden. Williams, die 20 jaar geleden doorbrak als Omar in de tv-serie The Wire... werd volgens Amerikaanse media dood aangevonden, dood aangetroffen in zijn woning in New York. Hij is vermoedelijk overleden aan een overdosis drugs. Williams speelde in vele films en series zoals Boardwalk Empire en 12 Years a Slave. Michael K. Williams is 54 jaar geworden. Het weer, vanochtend kans op nevel of mist. In de loop van de ochtend steeds meer zon. De temperatuur loopt op naar 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden van het land.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 D66-leider Kaag heeft in een lezing haar ongenoegen uitgesproken over de mislukte formatiepoging. Vooral VVD-leider Rutte moest het ontgelden. En de Amerikaanse acteur Michael K. Williams is op 54-jarige leeftijd overleden. Williams brak door als Omar in de tv-serie The Wire. Hij is vermoedelijk overleden aan een overdosis drugs. Het weer, vanochtend kans op nevel of mist. In de loop van de ochtend steeds meer zon. De temperatuur loopt op naar 21 graden in het noorden... tot 27 graden in het zuiden van het land.